Freddy van met het NOS-journaal. De Bulgaarse premier Borisov stapt op na het verlies bij de presidentsverkiezingen. Zijn vertrek betekent naar verwachting het begin van een politieke crisis... en uiteindelijk verkiezingen in het voorjaar. Borisov maakt het opstappen van zijn minderheidsregering bekend... kort nadat exitpolls hadden uitgewezen... dat de door de socialisten gesteunde kandidaat Roemen Radev... de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Die Radev staat bekend als pro-Russisch. Hij wil de Europese sancties tegen Rusland opheffen. Anti-Zwarte Piet-organisaties klagen over de politie vanwege de arrestatie van zo'n 200 demonstranten gisteren in Rotterdam. Drie samenwerkende organisaties zeggen dat de bussen waarmee ze uit Amsterdam kwamen door de politie werden achtervolgd alsof er criminelen en terroristen in zaten. En eenmaal in Rotterdam werd hen met veel machtsvertoon verhinderd verder te reizen, zeggen de organisaties. Volgens de Rotterdamse politie hielden de betogers zich niet aan het demonstratieverbod. Op één na zijn ze allemaal overigens weer vrij. In Amsterdam en Utrecht verliepen de Sinterklaas-intochten vandaag ontspannen en zonder incidenten. In Nashville is de Amerikaanse muzikant Leon Russell overleden. Hij werd vooral bekend door nummers die hij voor anderen schreef. Zoals Delta Lady, waarmee Joe Cocker in 1970 een hit had. Russell was ook een veelgevraagd studiopianist. Zijn Manhattan Serenade is in Nederland bekend in de vertolking door de Amazing Stroopwafels als Oude Maasweg. Leon Russell, Leon Russell was 74 jaar. Het weer, vanavond wordt het droog. In het oosten gaat het licht vriezen, in het westen blijft het net iets boven nul. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de loop van de ochtend gaat het af en toe regenen en het wordt 5 tot 9 graden.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 Je luistert naar Peaceful Radio. New Age muziek hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma op CFM Zandvoort. Het is vandaag aflevering 1200. En 1200, ja, dat is dan toch weer een, een feestje waard. En dat gaan we vieren op de volgende wijze. Dat ik de 30 absolute nieuwe tracks ga draaien. Of uit de nieuwste albums, de 30 nieuwste albums... Eh, die eh, afgelopen tijd bij Peaceful Radio zijn binnengekomen het eerste album. En dat is een club die ook een feestje viert. Dat is, maar dan een veel groter feest. Dat is Arc Music. Ze hebben een eh, promotie dubbel cd uitgebracht met eh, Celebration World Music 50 Years. 40 jaren bestaan zij al en hebben ongelooflijk albums uitgebracht. al van muziek over de hele wereld. Nou, dat is natuurlijk een feestje waard. Ik kon eh, zelfs naar een feestje toe van hun moesten natuurlijk afslaan, want rete druk hier. En, eh, maar goed, uh, desalniettemin is het eh, toch heel erg leuk dat, zij, dat er aan je gedacht wordt.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 There is nothing you could ask, it's too great a sacrifice. Will you marry me? I will honor thee. Am I worthy of the love that you bestow upon me? Will you marry me as I stand before thee? I am naked in my heart, and I do adore thee. Will you marry me? You are the love of my life. Well, I went down to the river when I purify. Sometimes I crumble, sometimes I'm on bended knee. Sometimes I simply cannot bear the love you pour down on me. It's just too beautiful, it's just so heavenly. Will you take this golden ring? will you marry me? These are my precious days. These are my wonder days. These are my one true heart of fire and my thunder days. hear the choir, the mighty horseman, way up high, way up high. read the message in the sky. Life is love, life is beautiful, oh, life is a paradox, life is unknowable, and I surrender mystery. Will you marry me?